Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij protesten tegen de militaire staatsgreep in Soedan zijn zeker zeven mensen doodgeschoten. 140 mensen raakten gewond. Dat meldt het Soedanese ministerie van Volksgezondheid. In de nacht van zondag op maandag greep het leger de macht in het Afrikaanse land. De premier en een aantal hoge functionarissen werden opgepakt. Het telefoon- en internetverkeer werd stilgelegd. En militairen namen het gebouw van de staatsomroep in. Amnesty International waarschuwt voor een herhaling van het toeslagenschandaal... en doet een internationale oproep aan overheden om geen algoritmes te gebruiken die discrimineren. Volgens Amnesty zat in de algoritmes van de Belastingdienst de aanname... dat mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit eerder geneigd zijn om te frauderen. De maatregelen die Nederland hiertegen heeft genomen schieten tekort, zegt Amnesty. De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer heeft vorig jaar een record bereikt, stelt het VN-weeragentschap WMO in een rapport. Die stijging gebeurde ondanks een tijdelijke afname van de uitstoot vanwege de coronapandemie. Volgens de WMO is dit het bewijs dat internationale pogingen om de opwarming van de aarde af te remmen ernstig tekortschieten. De klimaatdoelen van Parijs lijken op deze wijze volstrekt onhaalbaar, zegt de WMO. Voor het eerst lijkt een planeet te zijn ontdekt in een heel ander sterrenstelsel, dus buiten onze melkweg. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Met hulp van de ruimtetelescoop Chandra werd de vermoedelijke planeet gevonden... op ongeveer 28 miljoen lichtjaar van ons zonnestelsel. Wetenschappers hebben de planeet zelf niet gezien... maar wel de röntgenstraling gemeten die door het stelsel wordt uitgezonden. Kans op leven is er op de planeet niet, daarvoor is de straling te groot. Het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui en daalt de temperatuur naar een graad of 10.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 Who's going on with you tonight? Oh, who you gonna give it to? Who you gonna steal from? That's right, like That's what I'm talking about. Oh, what you gonna tell her after she discovers you don't really love her?